Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Utrechtse burgemeester Wolfsen heeft toegegeven dat er, zonder dat hij het wist, documenten zijn vernietigd in de zaak over het weggepeste homostel in Leidse Rijn. Dat blijkt uit antwoorden van de PvdA-burgemeester op vragen van de oppositie, naar aanleiding van een artikel in het AD. Volgens Wolfsen stonden er in de vernietigde verslagen geen feiten die relevant waren voor de zaak van het homostel, maar hadden de documenten niet vernietigd mogen worden. Vanavond is er een raadsdebat over de kwestie. De oppositie dreigt met een motie van wantrouwen. Over een week kan waarschijnlijk worden begonnen met de bodem- en grondwatersanering op het terrein van Chemiepak in Moerdijk. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk hebben afgesproken dat de gemeente alles wat op het terrein staat sloopt en dat bij de rest van de sanering ook de provincie meedoet. De provincie schiet ook de benodigde 38 miljoen euro voor. Er wordt nog overlegd met minister Opstelten over een bijdrage van het Rijk. En Chemiepak blijft uiteindelijk aansprakelijk voor de kosten. De sanering na de brand van begin dit jaar gaat maximaal vijf jaar duren. Laatkomers mogen binnenkort in bioscopen van Pathé niet meer tijdens de hoofdfilm de zaal in. Vanaf 1 oktober gaan de deuren dicht zodra de hoofdfilm is begonnen. Er worden dan ook geen kaartjes meer verkocht. De bioscoopketen komt met de maatregel omdat veel bezoekers last hebben van laatkomers. Volgens Pathé is het bij het toneel ook al zo dat laatkomers niet meer de zaal in mogen. Het bedrijf benadrukt dat mensen tijdens de film natuurlijk wel gewoon naar de wc mogen. Wielrenner Bauke Mollema is de groene trui in de Ronde van Spanje na een dag alweer kwijt. De Spanjaard Joaquín Rodriguez pakte in de 18e etappe de puntentrui weer terug. Rodriguez zat in de kopgroep en Mollema zat daar bijna acht minuten achter in het peloton. De etappe werd gewonnen door de Italiaan Francesco Gavazzi en de Spanjaard Juan José Cobo blijft leider in het algemeen klassement van de Vuelta. Het weer, vanavond nog af en toe een bui, morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Laren 3 kilometer. Verder een file op de ring van Amsterdam, de A10, voor de Nieuwe Meer 5. En op de ring west tussen IJmuiden en de Koentunnel 3 kilometer. Verder op bij Sloten ook nog eens 3 op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 11 kilometer.